Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Volgens het Israëlische leger zijn de afgelopen avond vrijgelaten gegijzeld door Hamas aangekomen in Israël. Het zou gaan om 13 Israëliërs en vier mensen uit Thailand. Ze worden naar ziekenhuizen in Israël gebracht voor een medische controle en zullen daar ook hun familie ontmoeten. Afgelopen dag weigerde Hamas de groep vrij te laten gaan omdat Israël afspraken over de gevechtspauze niet zou nakomen. Na bemiddeling van Qatar en Egypte ging de vrijlating van de gegijzelden toch door. En in ruil daarvoor komen 39 Palestijnen uit Israëlische gevangenissen vrij. Het Openbaar Ministerie wil in een proefproces toetsen wat burgers mogen doen om cybercrime-zaken op te lossen. De politie experimenteert in dat soort zaken met de inzet van burgers met specialistische digitale kennis. Tijdens zogenoemde hackathons bekijken burgers tientallen zaken van bijvoorbeeld oplichting via sociale media. Cybercrime neemt de laatste jaren sterk toe... maar de politie zegt onvoldoende capaciteit te hebben om alle zaken op te lossen. Justitie wil daarom dat een rechter beoordeelt... op wat voor manier burgers wel en niet mogen helpen. De PVV in de gemeenteraad in Den Haag zegt ontzet te zijn over een plan van de gemeente om asielzoekers op te vangen. Den Haag wil 100 mensen uit het aanmeldcentrum in Ter Apel onderbrengen in een hotel in Kuikduin. De gemeente wil dat doen omdat in Ter Apel mensen weer buiten op het gras dreigen te moeten slapen. Er is een spoeddebat aangevraagd. Ajax heeft het voorzichtige herstel in de eredivisie een vervolg gegeven. De ploeg won met 5-0 van Vitesse en staat in de eredivisie nu op plek 8. Pek Zwolle verloor in eigen huis met 1-2 van RKC Waalwijk. En eerder op de avond won PSV zijn 13e competitiewedstrijd op rij. FC Twente werd verslagen met 3-0. Feyenoord won de stadsderby tegen Excelsior. Het werd daar 4-2. Het weer, vannacht buien, soms met hagel of natte sneeuw. Het koelt af naar 1 tot 4 graden. In het oosten kan het ook vriezen.